Twee uur. Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft drie tieners aangehouden voor betrokkenheid bij een serie groepsverkrachtingen. Het zijn twee jongens van 17 uit Rotterdam en een jongen van 14 uit Schiedam. Hun slachtoffers waren tussen de 12 en 16 jaar oud... en zijn allemaal leerlingen van een VMBO-MBO-school op de grens van Rotterdam en Schiedam. Misbruik gebeurde niet op deze school, maar onder meer in kelders en schuren in Rotterdam-West. Bij een botsing tussen twee schepen in Rotterdam zijn zeker vier mensen gewond geraakt. De oorzaak van de aanvaring is nog niet duidelijk. Het ongeluk gebeurde om kwart voor twaalf op de Nieuwe Maas, niet ver van het centrum van Rotterdam. Volgens RTV Rijnmond is een riviercruiseschip tegen een aangemeerd schip gevaren. Pulsvissen wordt definitief verboden, dat heeft het Europees Parlement beslist. De grootste groep Nederlandse pulsvissers zal in juni de vergunning moeten inleveren. Een kleine groep schepen valt onder een overgangsperiode van twee jaar... maar zal daarna ook moeten stoppen. De beslissing komt niet onverwacht. Het Europees Parlement stemde vorig jaar ook al voor een verbod op pulsvissen. Drie Nederlandse Europarlementariërs probeerden vandaag nog een motie door het parlement te krijgen... die pulsvissen juist volledig zou legaliseren. Die motie haalde het niet. Voetbaltrainer Fred Rutte is opgestapt bij Anderlecht. Hij vertrekt vanwege de slechte resultaten van de laatste weken. De Brusselse club draait een historisch slecht seizoen en dreigt voor het eerst in 56 jaar Europees voetbal mis te lopen. In de play-offs werden drie wedstrijden verloren. Een vierde duel werd bij een 2-0 achterstand gestaakt... nadat boze supporters van Anderlecht vuurwerk en rookbom op het veld hadden gegooid. Fred Rutte was pas ruim drie maanden in dienst van de Belgische club. Het weer in het noorden is het 14 graden, in het zuiden 18. In het zuiden neemt de bewolking toe en daar kan later ook een bui vallen. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Vooral in het zuiden en midden zijn buien mogelijk... met daarbij een kleine kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Veel vertraging op de A10, de ring van Amsterdam. Op de ring Zuid is de weg helemaal dicht bij knooppunt De Nieuwe Meer door een ongeluk. Het is richting Den Haag. Je kunt omrijden via de A2 en de A9. Er staat file tussen Amsterdam over Amstel en knooppunt De Nieuwe Meer.